Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Onderzoekers denken met nieuwe technieken te hebben achterhaald... wie Anne Frank verraadde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een Joodse notaris zou het adres van het achterhuis hebben doorgegeven aan de nazi's. Volgens de onderzoekers zou het gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Berg. Hij zou onderduikadressen aan de Duitsers hebben doorgegeven... om de veiligheid van zijn eigen gezin te beschermen... Definitief bewijs voor deze theorie werd niet gevonden... maar de onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. In Amsterdam waren gisteren drie schietincidenten op één dag. In een woning in Zuidoost kwam een jongen van 16 om het leven door één of meer schoten. Het parool meldt dat twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd zijn gearresteerd. Waarvan zij worden verdacht is nog onduidelijk. In Amsterdam-Noord werd een man van 22 neergeschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de politie aanspreekbaar. bij een schietincident in West raakte voor zover bekend niemand gewond. Voor de vierde keer dit jaar heeft Noord-Korea een projectiel afgevuurd, meldt de Japanse kustwacht. Volgens Japan gaat het mogelijk opnieuw om een raket. Eerder deze maand claimde Noord-Korea dat het hypersonische raketten had gelanceerd. Deze zijn zeer snel en lastig te onderscheppen. De Britse politie heeft twee tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in een synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. De gijzelnemer, ook een Brit, werd gedood door de politie. Wat er precieze link is tussen de gearresteerde en de dader is nog onduidelijk. De gewapende gijzelnemer hield een rabbijn en drie anderen tien uur lang gegijzeld. Waarom is onduidelijk. Het weer, vooral in het westen geregeld zon vandaag. Landinwaarts veel bewolking en mogelijk wat regen bij een graad of acht.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 Oh, yeah, your eyes take over me, they holding me, feel like they are controlling me, more than me. Oh, oh, oh, your eyes take over me, they holding me, feel like they are controlling me. Ooh Yeah, break it down.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 Een Joodse notaris zou het adres van het achterhuis hebben doorgegeven aan de nazi's. De Britse politie heeft twee tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in de synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. En in Amsterdam waren gisteren drie schietincidenten op één dag. Bij een van de incidenten in een woning in Amsterdam-Zuidoost... kwam een jongen van 16 om het leven door één of meer schoten. Het weer vooral in het westen geregeld zon, landinwaarts veel bewolking... en mogelijk wat regen bij graad of 8.